ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het demissionaire kabinet wil uitleg van Rusland over de drones boven Polen. Buitenlandminister Van Wil heeft de Russische ambassadeur op het matje geroepen hier. En het zal er zometeen in de Tweede Kamer ook over gaan... vertelt onze politiek verslaggever Noeska van der Meijden. Want daar begint zometeen een debat. Ja, dat is een debat met de minister Van Wil... maar ook met de minister van Defensie en met premier Schoof. Dat stond al ingepland en gaat eigenlijk over de vredesonderhandelingen... tussen Oekraïne en Rusland. Maar ja, dit incident laat natuurlijk zien dat vrede op dit moment nogal ver weg lijkt. Dus we zullen het vooral ook hebben over wat Oekraïne in de tussentijd nodig heeft. En Polen heeft ondertussen een droneverbod ingesteld... langs de grens met Belarus en Oekraïne. Pas op met bepaalde sportgewichten van de Action. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het gaat om zogenoemde kettlebells. Die zijn mogelijk licht radioactief. Vooral als je ze een langere tijd gebruikt, dan kunnen ze een risico vormen voor de gezondheid. Het gaat om zogenoemde kettlebells dus van 10 kilo... die verkocht zijn tussen 28 juli en 8 augustus. En dan mocht je ze hebben, dan, dan kun je ze terugbrengen naar de winkel. Een arts uit Veldhoven heeft 200 kinderen navelstrengbloed toegediend. Omdat hij zelf geloofde dat hij op die manier autisme of hersenverlangen bij die kinderen kon genezen. Dat kon hij niet en de inspectie grijpt nu in. En een man uit Almelo die duikt in allerlei verschillende binnensteden op... gewapend met een hoed, vogelzaad en een EHBO-tasje. Zijn naam is Alfons, maar hij staat beter bekend als de duifmeneer. Iedere dag gaat hij op zoek naar stadsduiven die gewond zijn aan hun pootjes. Die vangt hij en behandelt hij ter plekke, ziet RTV Oost. Let op, ik ga er eentje vangen. Dat ging soepel? Dat ging vrij makkelijk, ja. En wat zie je hier nu? Kijk, hier zitten haartjes aan, textieldraad met rommel. Er zit er gelukkig nog niet strak omheen. Daar zijn we mooi op tijd bij. Als het wel strak zat, dan kan dus eh, zijn dat zo'n teentje afsterft. Die is weer goed. Die kunnen we vrij laten. Ja, ik vind het gewoon hartstikke mooi dat ik zoveel voor die duiven kan betekenen. Ja, ik vind het hartstikke leuk en ook dankbaar werk. Alfons zegt dat hij op deze manier ieder jaar 180 stadsduiven rit. Het weer, er komen stevige buien aan vanuit het zuiden... met ook kans op onweer en langs de kust kans op harde windstoten. Het is een graad of 19. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer. Dan ook een graadje kouder.